Maar Kiev ontkent het allemaal en zegt dat de stad dus nog steeds in Oekraïnse handen is. Ehm, dus dat is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het Russische leger de aanvallen heeft opgevoerd de afgelopen dagen daar in de Donbass. De gouverneur zegt op, op Telegram dat de strijd ontzettend vreed en bloederig is verlopen. Lysychansk is strategisch gezien een belangrijke stad. Door de enorme regen in Sydney en omgeving is een dam vlakbij de stad overstroomd. Gisteren kreeg de stad vier keer zoveel regen te verwerken als normaal in de hele maand juli. In een rivier vlakbij de stad kwam een man om het leven die door het extreme weer met zijn kajak was omgeslagen. Zo'n duizend mensen doen op dit moment mee aan een demonstratie van protestbeweging Samen voor Nederland in Eindhoven. Ze zijn het niet eens met het coronabeleid, de inmenging van de EU in de Haagse politiek... en ze protesteren tegen stikstofplannen van het kabinet. Uit solidariteit met boeren dragen veel demonstranten een rode boerenzakdoek. En Formule 1 nieuws dan. Nog een uur en dan begint in Groot-Brittannië de Grand Prix van Silverstone. En de sfeer op het circuit is top, zeggen de mensen daar. It's really difficult to put it into words why I love it. I think it's just a combination of everything. Like I've just said, the atmosphere, you meet new friends. It's like a big party, a festival. It's like a small Glastonbury here. yeah, kind of, yeah. It's, it's kind of that kind of thing. Ja, een beetje een festival dus. De Spaanse Carlos Sainz begint straks op pol en Max Verstappen start op plek 2. En dan nog het weer. In het zuiden zonnig. In de rest van het land kans op een bui bij 24 graden. Morgen ook zon.